Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De spelersbus van de Turkse voetbalclub Fenerbahce is beschoten. Daarbij is de buschauffeur zwaar gewond geraakt. Hij ligt in het ziekenhuis. De spelers en andere inzittenden van de bus bleven ongedeerd. De bus was op weg naar het vliegveld... nadat Fenerbahce afgelopen avond in Riese de uitwedstrijd tegen Spoor met 5-1 had gewonnen. De Nederlander Dirk Kuyt was niet mee met zijn team. In het zuiden van Nigeria zijn bij twee geweldsincidenten meerdere mensen om het leven gekomen. In de Niger-delta werd een oliepijplijn opgeblazen. En niet ver daar vandaan schoten gewapende mannen negen mensen dood. Ook werd het huis van een parlementslid van de partij van de nieuwe president Buhari in brand gestoken. In het zuiden van Nigeria wonen veel aanhangers van de voormalig president Goodluck Jonathan, die de verkiezingen verloor. In Amsterdam is het lichaam gevonden van een opvarende van een plezierjacht. De man van 66 uit Helmond sloeg vanmiddag bij de Schellingwouderbrug overboord. Het jacht waarop hij zat werd vanmiddag na technische problemen geraakt door een duwboot. Paus Franciscus roept gelovigen op hun ogen niet te sluiten voor problemen en zich niet af te sluiten van de wereld. Dat deed hij tijdens de paaswaken in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Tijdens de dienst doopte Franciscus tien mensen uit vijf verschillende landen. De paaswaken duurt tot zonsopgang. Overdag viert de paus op het Sint-Pietersplein de paasmis. Een van de drie Spaanse grotonderzoekers die in het Atlasgebergte in Marokko werden vermist is overleden, meldt de Spaanse krant El País. De twee anderen zijn gewond geraakt en hebben medische hulp gekregen. De grotonderzoekers werden na een zoekactie van drie dagen gevonden. Het weer, vannacht kans op mistbanken. Overdag vrijwel overal droog, een flinke periode met zon. Het wordt ongeveer 9 graden.